die een effectieve dam opwerpt tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk. Maxime Februari debuteerde in 1989 met de roman De Zonen van het Uitzicht. Later volgden romans als De Literaire Kring en Klont. Ook publiceerde Februari veel essays en beschouwingen. Aan de PC-hoofdprijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. De prijs wordt uitgereikt op 26 mei. De komende jaren worden er minder kinderen geboren dan verwacht. Het CBS heeft het gemiddelde kindertal per vrouw iets verlaagd naar 1,7. Naar verwachting overlijden er over 20 jaar meer Nederlanders dan er baby's worden geboren. De bevolking groeit daarna nog wel, maar dat komt door de komst van migranten. Nu heeft bijna een kwart van de inwoners een migratieachtergrond. Het CBS verwacht dat in 2060 dit voor bijna 40 procent van de bevolking het geval is. Ondertussen stijgt het aantal ouderen fors. Waarschijnlijk zijn er over 20 jaar twee keer zoveel 80-plussers als nu. Een rechtbank in Pakistan heeft oud-president Musharraf ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan hoogverraad en het ondermijnen van de grondwet. Musharraf kwam in 1999 aan de macht in Pakistan door een staatsgreep. In 2007 riep hij de noodtoestand uit om zijn macht als president te vergroten. Hij woont nu in Dubai. Op Schiphol hebben familieleden en veel fans vanochtend vroeg de Nederlandse handbalsters onthaald. Het toestel landde rond half vijf. De handbalploeg schreef zondag geschiedenis door in Japan wereldkampioen te worden. De handbalsters zijn toegevoegd aan de genomineerden voor Sportploeg van het jaar. Die prijzen worden morgen bekendgemaakt. Het weer nog op de meeste plaatsen droog en af en toe zon.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 We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh, no, you much And he didn't believe me when I said you were the one Every day She found a way out of the window to sneak out late She used to meet me on the east In the city with the sun on set And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette Baby, you know I just wanna leave tonight We can go anywhere we want Drive down to the coast, jump in the sea Just take my hand and come with me, yeah put a mind to it. You take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Starting the lights, together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17 and we got a dream to have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly we're 10, 23 and now we got pressure for taking our life more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay Our old friends and now our enemies And now uh, I, am thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun goes set. And every day you know where we ride Through the back streets in a blue Corvette I just wanna leave tonight. We can go meet me on He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side, the city with a sun on set.